De twee worden verdacht van omkoping en corruptie. De Rijksrecherche heeft in het stadhuis vandaag hun werkkamers doorzocht... en ook hun woningen zijn doorzocht. Minister Schouten zal de veestapel niet halveren zolang zij minister is. Dat zei ze op het Malieveld in Den Haag waar vandaag duizenden boeren bijeenkwamen. De boeren vinden dat ze ten onrechte worden weggezet als milieuvervuilers. De eerste boeren hebben Den Haag inmiddels verlaten en zijn weer onderweg naar huis. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een zeer zware avondspits. De politie heeft in Kerkrade een groot drugslab opgerold. Het gaat om het op één na grootste drugslaboratorium dat ooit in Nederland is gevonden. Dat lab werd gisteravond ontdekt bij een inval in een loods op een bedrijventerrein. Er is één verdachte aangehouden. In de Nigeriaanse stad Lagos heeft de politie 19 vrouwen gered uit een zogenoemde babyfabriek. Ze werden daar tegen hun wil vastgehouden en gedwongen om baby's te baren. Het gaat om vrouwen tussen de 15 en 28 jaar oud. Twee vrouwen van 40 en 54 zijn gearresteerd. KLM heeft een CAO-akkoord bereikt met de vakbonden voor grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Het akkoord komt na drie stakingen van het grondpersoneel, waardoor tientallen vluchten werden geannuleerd. De leden van de vakbonden moeten nog instemmen met het akkoord. Atlete Sivan Hassan is geschrokken van de dopingschorsing van haar coach Alberto Salazar. Ze wordt al sinds 2016 getraind door de Amerikaan, die toen al omstreden was en in verband werd gebracht met doping. Hassan zelf zegt dat ze nooit heeft gebruikt en dat haar ook nooit iets is aangeboden. Het weer vanavond blijft het buiig. In de loop van de nacht wordt het vanuit het noordwesten vaker droog. Morgen wisselvallig en niet warmer dan 14 graden.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 A9 Alkmaar, een kwartier extra tussen Aalsmeer en Knopend Velzen. De ringweg van Amsterdam, de A10 eh, Zuid richting de A10 Noord. Tussen Watergaasmeer en Slotervaart staat... Er staat zo'n 7 eh, kilometer file. De andere kant op heb je een kwartier vertraging.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 Even little children love Mary Ann. Down by the seaside, sifting sand. When she walks along the shore, people pause to greet. White birds fly around her, little fish come to her feet. In her heart there's love, but I'm the only mortal man my Mary Ann. Everybody! All day, all night, Mary Ann. Down by the seaside, sipping sand. Even little children love Mary Ann. Down by the seaside, sifting sand. And when we marry, we will have a time you never saw. I will be so happy. I will kiss my mother-in-law. Children by the dozen, in and out the bamboo hut. One for every palm tree and coconut. Don't rush me. All day, all night, Marianne. Down by the seaside, sit in sand. Even little children love Marianne.